Wel zegt de politie dat het waarschijnlijk geen misdrijf was. Volgens buurtbewoners was het een erg zware explosie... en vlogen de brokstukken tientallen meters ver weg. Op beelden is te zien dat ramen en deuren uit het treinstel geblazen zijn... en dat het dak bol staat. Op het rangeerterrein staan oude dieseltreinen... die NS heeft verkocht aan Roemenië. De Libische generaal Haftar heeft in Cairo gepraat met de Egyptische president Sisi. Het is niet bekendgemaakt waar het over ging. Haftar begon deze maand een offensief om de Libische hoofdstad Tripoli te veroveren. De stad is nu in handen van milities van de zittende regering. Duizenden mensen zijn inmiddels voor de gevechten op de vlucht geslagen. Het offensief van Haftar heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al aan 121 mensen het leven gekost. Gisteren waarschuwde de Italiaanse premier Conte voor ingrijpen van het buitenland in Libië. Dat zou volgens hem een vluchtelingenstroom veroorzaken op de Middellandse Zee. In een dierentuin in Peking is een zeldzame schildpad doodgegaan. Het is de enige bekende, het enige bekende vrouwtje van de Yangtze weekschildpad. Dat is een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. De schildpad was meer dan 90 jaar en leefde samen met een mannetje in de dierentuin. Een dag voor haar dood werd het vrouwtje nog kunstmatig geïnsemineerd. Volgens een medisch onderzoek was ze toen nog gezond. Voor zover bekend zijn er nog maar twee andere Yangtze weekschildpadden. Die leven in de meer in Vietnam maar hun geslacht is niet bekend. Het weer, periode met zon, een koude noordoostenwind en het wordt 8 tot 11 graden. Morgen eerst wolkenvelden, later meer zon en het blijft droog. Het wordt 14 tot 18 graden.